Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zijn ze het na een nacht nog steeds niet eens over een landbouwakkoord. Met dat akkoord moet de stikstofuitstoot flink omlaag worden geschroefd... Mijn collega Thomas Pekschoor is er al de hele nacht bij en weet waar het op vastloopt. En eh, dat is op de toezeggingen aan de boeren eh, hoeveel geld zij uiteindelijk kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het onderhouden van natuur. Ehm, de gedachte is dat boeren in de toekomst eh, ecologischer, milieuvriendelijker moeten gaan boeren. En in ruil daarvoor zou er geld op tafel moeten komen. Premier Rutte heeft zojuist gezegd dat het goede gesprekken waren, maar dat er nog veel werk aan de winkel de eigenaar van een defensiebedrijf in het Brabantse Rijen... wordt verdacht van spionage voor Rusland. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De man zou gevoelige Amerikaanse technologie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het zou onder meer gaan om informatie over nucleaire wapens, meldt de Telegraaf. Ja, en of intensief sporten nou wel zo gezond voor je is... daar twijfelen onderzoekers al langer aan. In het Maastrichtse UMC onderzoeken ze vandaag of er een link is... tussen je in het zweet werken en hartaanvallen. Het heeft alles te maken met een specifiek stofje, legt deze onderzoeker uit. Wat we zien dat bij een aanzienlijk deel van de sporters... na intensieve sporten dat die troponine verhoogd aanwezig is in je bloedcirculatie. En wat we eigenlijk beter willen begrijpen is dit kwalijk... Of hoort dit er gewoon bij? En om dat uit te zoeken laten ze amateurwielrenners een flinke tijd hard trappen... en ze tappen zo nu en dan een druppeltje bloed af. We gebruiken op dit moment een flinke druppel van het bloed. En daarin meten we de totale concentratie van eh, dit signaalstofje. En negen minuten later kunnen we de concentratie van deze troponine vaststellen. Direct na het sporten wordt ook het hart onderzocht. En als ze lichte beschadigingen zien, dan is er inderdaad een link tussen dit stofje en een hartaanval. En je krijgt het weer nog. Het is nu nog behoorlijk fris. Daarna een droge dag met af en toe wolken en af en toe zon.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 De komende weken wordt er verder gepraat. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies geweest. Rusland zou raketten hebben afgeschoten vanaf de Kaspische Zee. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de Chinese app TikTok verbiedt. Volgens de gouverneur beschermt de staat daarmee de privacy van inwoners. Het verbod dat 1 januari ingaat moet voorkomen dat persoonlijke gegevens in handen komen van China. Het weer vanmiddag breekt vaker de zon door. Het blijft droog bij maximaal 13 tot 16 graden.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 Dat kan je niet kopen. should one day Girl, I know what you like. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Some people call them players, but I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. It feels my always been wrong and right. I know. need no explanation. It's nothing more than what you see. My heart still feels divided, halfway between wrong and right. your time we living it up, we say. So all my ladies, we living it up. Uh. Come on, baby, it's your typical everyday one night thing. It's a physical. I'ma love you tonight, gang. Love calling your name, go jump on in the range and roll over. I just really wanted to hold you this time, get to know you. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't no thugs and ladies go together, popping my collar, partner, who in the spot, baby, rule in the spot, in the mug, in the watch, ugly. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me because they don't trust me, and they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows on flight in the llama charging white rugs? Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I? up. And all my ladies that be giving it up. My Ladies just wanna hold a name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must be hit it off at first sight, like love jones. Many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual, I got a stick, i ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. Do do? To everybody that be living it up, we say, What I do. And all my ladies that be giving it up, uh, What you do. To everybody that be living it up, we say, What do I do? And all my ladies that be giving it up, get live. Come on, we get right. sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you actin', laugh when you cry, cry when you laughin'. But ain't nothing happen. girl, got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy B. Let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. love come on. To everybody that up, we said. What I do. And all my ladies that be giving it up, oh. What you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my oh. Love Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right.